Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Palestijnse Hamas-ging zegt dat in ruil voor de vrijlating van de Israëlische militair Gilad Shalit ruim duizend gevangen Palestijnen vrijkomen. Gisteravond meldde de Israëlische premier Netanyahu dat er een akkoord was over een gevangenenruil. Maar het was nog onduidelijk om hoeveel mensen het ging. Shalit werd ruim vijf jaar vastgehouden door Palestijnse extremisten. Onderhandelingen over zijn vrijlating leverden tot gisteren niets op. Hamas-leider Marshall noemt de deal die nu is gesloten een nationaal succes voor de Palestijnen. Volgens hem is afgesproken dat Israël de duizend Palestijnen in twee etappes vrijlaat. De helft binnen een paar dagen en de rest over twee maanden. Turkije kan niet onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie als het geen zaken wil doen met Cyprus. Dat heeft VVD-europarlementariër Van Balen gezegd in Met het oog op morgen. Turkse vicepremier zei kort geleden dat zijn land de contacten met de EU bevriest in de periode dat Cyprus EU-voorzitter is. Dat is de tweede helft van volgend jaar. Van Balen vindt dat dat niet kan en hij denkt ook dat er dan niets komt van onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU. De kwestie Cyprus is al langer een struikelblok. Turkije houdt sinds 1974 het noorden van het eiland bezet en erkent de Republiek Cyprus niet, die wel lid is van de EU. Slowakije gaat niet akkoord met de uitbreiding van het Europees noodfonds om een eind te maken aan de financiële crisis. Een van de vier regeringspartijen onthield zich van stemming. De uitkomst betekent de val van het kabinet van premier Radicova. Er komt deze week een tweede stemronde over het Europese noodfonds. De oppositiepartijen in Slowakije hebben al aangekondigd dat ze dan wel voor zullen stemmen. Het weer vannacht regenachtig, maar in het noordoosten droog en wat opklaringen. Minima van 9 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten.